uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Turkse geheime dienst heeft de leider van terrororganisatie Islamitische Staat gedood in Syrië, zegt de Turkse president Erdogan. IS heeft nog niet gereageerd. Erdogan zei in een interview dat IS-leider Quraishi zaterdag is geneutraliseerd. Hij was leider van IS sinds november. Volgens persbureau AFP was de operatie van de Turken in het noorden van Syrië. Daar zou een verlaten boerderij zijn bestormd. Die werd gebruikt als islamitische school. In een huis in wijk bij Duurstede heeft afgelopen avond een man op de politie geschoten. Agenten hebben hem neergeschoten. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie was naar het huis toegegaan na een melding over een ruzie. De, de man gedroeg zich volgens de politie verward. Hij bedreigde de agenten en schoot op hen, waarna hij werd neergeschoten en aangehouden. Het is niet bekend hoe de man eraan toe is. Duizenden supporters van PSV hebben in het stadion in Eindhoven de spelers en trainers toegejuicht na het winnen van de KNVB-beker. De spelersbus kwam rond middernacht aan bij het stadion waar werd gezongen en ook werd vuurwerk afgestoken. PSV won de bekerfinale van Ajax na strafschoppen... omdat het ook na de verlenging nog 1-1 stond. De wedstrijd was in de Kuip in Rotterdam. Het automatiseren van werk is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Daar blijkt uit een onderzoek door het World Economic Forum onder honderden bedrijven. Bij die ondernemingen is op dit moment 34% van de taken van personeel geautomatiseerd. Drie jaar geleden was dat nog 33%. Volgens het onderzoek hebben de meeste werknemers vanwege de automatisering de komende jaren extra training nodig. Zoals over hoe ze moeten omgaan met kunstmatige intelligentie. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar wel droog bij een graad of 6. Overdag bewolkt, maar ook wat zon. In de middag in het binnenland kans op een bui. Het wordt 14 tot 19 graden.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 Ik en het team, is dus een miljoenenbedrijf. Baby's niet binnen de scene. Wie werkt het hard, wie heeft die shit afgediend? Wie brengt de shit overseas? Champions League, wie doet de shit als Akeem? Yeah, better ain't leg like me.